see. telling the fibs now. You said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Cause no, no, no, no, yeah, you know, no, no, no, you gotta try. I'm leaving. Cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. Oh, well, I dreams are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Even though I love her and she all in my world, I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world.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 Volgens de Volkskrant gaat het om financieel bestuurder Marco H., het OM wil daar geen commentaar op geven, maar zegt wel dat het bedrijf zelf niet wordt verdacht. Dinsdag deed het opsporingsteam van 20 man een inval bij TomTom. Tom. Eindhoven doet niet meer mee aan het opknappen van de Vogelaarwijken. Alleen lopend werk wordt nog afgemaakt. In een brief van minister Van der Laan schrijven de Eindhovense woningcorporaties... dat ze nog geen cent gekregen hebben om de achterstandswijken op te knappen. Ze noemen de financieringsregeling slecht omdat het geld moet komen van andere corporaties... die zelf geen Vogelaarwijken hebben. Een groot aantal van die corporaties heeft bij de Europese Commissie bezwaar gemaakt tegen de regeling en de uitbetaling is vastgelopen. In Eindhoven zijn drie van de veertig vogelaarwijken. Het dodental van het tsunami in de Stille Zuidzee is opgelopen tot 149. Dat heeft de minister van de Amerikaanse Samoa gezegd tegen de Nieuw-Zeelandse radio. Op zijn eigen eiland zijn 110 doden gevallen. De verwachting is dat het dodental oploopt als afgelegen eilanden worden bereikt. De Samoa-eilanden en andere eilanden in de Stille Zuidzee werden dinsdag getroffen door een vloedgolf die het gevolg was van een zware zeebeving. Aan de zuidkust van het Amerikaanse Samoa zijn complete dorpen weggespoeld. De Nederlandse Antillen worden op 10 oktober volgend jaar opgeheven. Dat hebben ze op Curaçao samen met staatssecretaris Bijlenveld besloten. Curaçao en Sint Maarten werden, worden volgend jaar zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba worden bijzondere Nederlandse gemeenten. In de tussentijd moeten Curaçao en Sint Maarten hun wetgeving aanpassen. Op een rondetafelconferentie zal worden vastgesteld of dat is gelukt. Verder is vannacht besloten dat de Nederlandse recherche voorlopig in de nieuwe landen actief blijft. De reden is dat Curaçao en Sint Maarten bij de bestrijding van de criminaliteit onvoldoende vooruitgang boeken.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 And I got